Jelle Seubering met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Den Bosch is een motorrijder om het leven gekomen. Het slachtoffer van 30 komt uit Os. De motorrijder kwam zeer waarschijnlijk in botsing met een auto. Enkele honderden meters verderop vonden agenten een beschadigde auto op de snelweg. Daar zat niemand meer in. De bestuurder of andere inzittenden waren nergens te bekennen. Volgens de politie is de bestuurder er te voet vandoor gegaan. En een inzittende van een auto is zwaar gewond geraakt bij een ongeval op de A27 bij Bavel in Brabant. Het slachtoffer werd uit de auto geslingerd en kwam op de snelweg terecht. Zeker twee auto's raakten beschadigd. Een derde auto zou het slachtoffer hebben geraakt op de weg en is doorgereden na het ongeluk. De politie is op zoek naar de bestuurder. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht. De verbindingsweg op de A27 vanuit Breda richting Tilburg is vanwege het onderzoek afgesloten. Bij de rellen in Den Haag zijn meerdere journalisten gewond geraakt door geweld van demonstranten. Volgens Persveilig, een meldpunt voor geweld en agressie tegen journalisten... gaat het om vijf fotografen en één tv-verslaggever. Burgemeester Van Zanen noemde de rellen ongehoord en Nederland onwaardig... Nadat het vreedzame anti-immigratieprotest op het Malieveld uit de hand liep... werd de politie belaagd met stenen, flessen en vuurwerk. Een aantal ruilschoppers trok de stad in en gooide ruiten in... bij het partijkantoor van D66. Partijleider Jette reageerde woedend en zei dat zijn partij zich niet laat intimideren. De politie heeft zeker 30 mensen aangehouden. Een speciaal politieteam dat de ruilschoppers gaat opsporen...